Op een persconferentie zei hij dat hij met onmiddellijke ingang vertrekt als burgemeester. Vanochtend werd bekend dat Wouter Bos opstapte als PvdA-leider. Hij wil meer tijd voor zijn gezin. Cohen zegt dat hij het vertrek van Bos betreurt, maar dat hij het besluit respecteert. En noemde het zijn grootste opdracht het weefsel van Nederland te beschermen. Hij zei verder dat hij een staat wil die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst als uitgangspunt heeft... en geen onderscheid maakt tussen meningen en godsdiensten. Local burgemeester neemt voorlopig de taken van Cohen over. Maar Amsterdam krijgt zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester. Als de koningin het ontslag van Job Cohen heeft aanvaard... gaat waarnemend commissaris van de koningin Elisabeth Post... in gesprek met de fractievoorzitters in Amsterdam... om de procedure voor de opvolging van Cohen in gang te zetten. Post zegt dat ze er alle vertrouwen in heeft dat er een goede kandidaat voor Amsterdam te vinden is. Premier Balkenende heeft de familie van Hans van Mierlo het medeleven van het kabinet overgebracht. Gisteren overleed de vroegere D66-leider op 78-jarige leeftijd. Van Mierlo was sinds 1998 minister van Staat. Dat was een eretitel die hem volledig toekwam, zei Balkenende. Het kabinet denkt met groot respect aan hem terug, voegde hij eraan toe. Van Mierlo heeft decennia lang zijn stempel gedrukt op veranderingen in de politiek in Nederland, zei de premier. In het Oostenrijkse skigebied bij Sankt Anton is een Nederlander om het leven gekomen... nadat hij bij het skiën was overvallen door een lawine. De man van 33 hoorde bij een groepje van vier Nederlanders... die gistermiddag buiten de piste waren gaan skiën. Een lawine sleurde hen 150 meter naar beneden. De man overleed vandaag in het ziekenhuis. Twee anderen raakten ernstig gewond. Het weer, vanavond bewolkt, vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, maar later weer bewolking en wat mondregen. Temperatuur tussen 5 graden in het noorden en 8 in het zuiden.